Een rechter van de Haarlemse rechtbank heeft een dossier van een lopende strafzaak in de trein laten liggen. Het dossier zat samen met een beveiligde USB-stick in een koffer die de rechter gisteravond per ongeluk liet staan toen hij in Hennegom uitstapte. De koffer is nog zoek. De rechtbank noemt het kwijtraken van de koffer heel vervelend. De Openbaar Ministerie en de advocaat in de strafzaak zijn op de hoogte gesteld. In het Noord-Hollandse Zwaanshoek heeft de Fiat vorige week 300 kilo cocaïne in beslag genomen. De partij had een straatwaarde van zo'n 16 miljoen euro. Acht mannen werden op heterdaad betraft, onder wie, de drie, onder wie drie Nederlanders. De zuk zaten verborgen in een container met inktvis op een Zuid-Amerikaans schip. Dat meerde aan in de haven van Antwerpen. Vanuit België werd de cocaïne naar een loods in Zwaanshoek gebracht. Daar zijn de acht aangehouden. De politie doorzocht vijf panden en nam daar computers en administratie in beslag. Automobilisten die morgen zonder te betalen parkeren in gemeenten waar de parkeerwachters staken, lopen toch het risico een bon te krijgen. De vakbonden kondigden gisteren aan dat controleurs morgen voor een betere CAO staken in Utrecht, Den Haag, Haarlem, Horen en Haarlemmermeer. De gemeente waarschuwt dat niet alle parkeerwachters het werk neerleggen. Volgens Haarlemmermeer wordt wel degelijk een boete uitgeschreven als automobilisten niet betalen. Den Haag waarschuwt ook, maar zegt dat het risico op een bon aanzienlijk kleiner is. Horen daarentegen controleert parkerende automobilisten morgen helemaal niet. De naam van de failliete voetbalclub HFC Haarlem blijft toch bestaan. De amateurtak van de voormalig betaald voetbalclub fuseert met HFC Kennemerland... en de club gaat verder onder de naam Haarlem Kennemerland. Er wordt gevoetbald op het complex van Haarlem. De 120 jaar oude club werd in januari failliet verklaard. Er was geen investeerder te vinden die de schuldenlast van bijna 2 miljoen euro wilde overnemen. De voetbalbond KNVB haalde Haarlem daarom uit de competitie. Het weer zonnige periode en droog, wel af en toe wat bewolking. Middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Morgen en donderdag ook zonnig en warm. Daarna kans op buien en lagere temperaturen.